Onder meer in Leiden gaat het hard. AD ging daar langs bij een paar studentenhuizen. Het is nu natuurlijk na oud en nieuw en na de kerstdagen wel eh, een beetje moeilijk... nu iedereen bij elkaar is geweest en allemaal familie heeft gezien. Ja, iedereen heeft zelf getest en... Eh, toch zijn er helaas een paar positieve, dus, uh, daar kan je helaas niet zoveel aan doen. Ja, een huisgenootje is positief getest, dus uh, we zijn met z'n allen naar binnen gegaan. Gisteren werd in ons land een record aantal besmettingen aangetikt. In één dag kwamen er 24.500 positieve tests bij. Een van de broers die is veroordeeld voor de dood van Lotte van 14 uit Almelo gaat in hoger beroep. De broers hadden allebei een relatie gehad met Lotte en spraken met haar af om te praten over een doorgestuurde naaktfoto, zegt deze verslaggever van RTV Oost. Die eh, ontmoeting die eindigde aan de rand van een bedrijvenpark in Almelo en het slachtoffer werd eh, geburgd en haar lichaam is eh, achtergelaten in een diepe sloot verstopt onder een partij rietmaaisel. De jongste broer zegt nu dat hij Lotte tijdens de ruzie met geen vinger heeft aangeraakt en gaat dus in beroep tegen zijn straf. De lijst van populairste babynamen van het afgelopen jaar is er weer. In totaal werden er 177.473 baby's geboren in ons land. Bij de jongetjes was Noah weer het populairst, gevolgd door Lucas, Sam, Daan en Levi. Bij de meisjes is er een nieuwe nummer 1, Julia. En daarna komen Mila, Emma, Nora en Olivia. Een Italiaanse maffiamoordenaar is na tientallen jaren op de vlucht alsnog tegen de lamp gelopen. Joaquino Gamino uit Sicilië ontsnapte in 2002 uit de gevangenis en was sindsdien spoorloos. De politie had het idee dat hij was gevlucht naar Spanje en kwam hem uiteindelijk tegen op Google Maps. Agenten herkennen hem terwijl hij op een straathoek een babbeltje stond te maken. En toen ze online verder zochten ontdekten ze de Facebookpagina van het plaatselijke restaurant. Daar bleef de bleek de man kok te zijn, gespecialiseerd in Siciliaanse gerechten. Het weer best wat zon en op de meeste plaatsen blijft het overdag droog. Het wordt 5 of 6 graden Vanavond kan het weer gaan regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De N201 uit Hoorn-Hilversum is in beide richtingen dicht door een vrachtwagenongeluk bij Vinkenveen.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 You're always on my mind. I know it ain't like I remember. I guess my memories run wild. Like when we went to see Bob Dylan. We danced to Desolation Road. But I don't live here anymore song of at the end of the day, that's all I need. And you know, that's what you'll always be. No matter how long it's been, no, I don't got friends. I can tell the difference with my day ones. Read between the likes and the mentions. Dripping so hot cause I don't got friends I got family at the end of the day That's all I need and you know That's what you'll always be No matter how long it's been No, I don't got friends Ooh, ooh, ooh.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 Think you'll be getting this now, nah, nah, nah. in the back of my car. I, I, if you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, can get my rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on? Meet me in the back with a jacket of the jukebox cause I know you don't care what my middle name is. I'm gonna be naked and well, you're wasted. wasted. You, you, you, you Listen I'm in love with this song, so just hush.